Mautschreurs met het NOS Journaal. In het Kamerdebat over de dividendbelasting heeft premier Rutte harde verwijten gekregen... vanwege de manier waarop hij de Kamer daarover heeft geïnformeerd. CDA-leider Buma zei dat de coalitie het zichzelf moet aanrekenen... dat het beeld is ontstaan dat er iets niet in de haak is. Ook regeringspartij VVD heeft bedenkingen bij de gang van zaken. GroenLinks-leider Klaver vindt dat het Kamerdebat vooral gaat over het vertrouwen dat is beschaamd. PVV-voorman Wilders wil dat Rutte en minister Wiebes opstappen. De moeder van de baby die vanmorgen dood werd gevonden in een woning in Rotterdam is aangehouden. De vrouw zou betrokken zijn geweest bij de dood van het jongetje van zeven maanden. Hoe het kind is gestorven is niet bekendgemaakt. De politie is nog steeds bezig met onderzoek. De vader van de baby stond vanmorgen huilend op straat en zou daarna zijn meegegaan met de politie. Hulporganisaties zijn bezorgd over plannen van de Griekse regering om nieuwe migranten die uit Turkije komen toch weer op de eilanden vast te houden. Vorige week bepaalde de hoogste Griekse rechter nog dat deze migranten hun asielaanvraag niet op de eilanden hoeven af te wachten en mogen doorreizen naar het vasteland. De uitspraak geldt niet voor de ruim 15.000 migranten die al op de eilanden zitten. Zij verblijven daar vaak onder slechte omstandigheden. In Amsterdam is het logo onthuld van de Johan Cruijff Arena... op de dag dat het overleden voetbalicoon 71 jaar zou zijn geworden. De onthulling was op de middenstip van het stadion. Daar liet voormalig voetballer Frank Rijkaard zien hoe het logo eruit ziet. Het bestaat uit rode letters met een witte achtergrond. Bij de onthulling waren meerdere oud-ploeggenoten van Cruijff... onder wie Sjaak Zwart en Ruud Krol. Het weer vanavond en vannacht vooral in het noorden enkele buien, in het zuiden vaker droog. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Morgen vallen er verspreid enkele buien, later wordt het droger dan 11 tot 15. ZFM, verkeersupdate.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 Je hoort ze op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En vermaak je maar. bin vor Freude außer mir. Will langsam mit dir untergehen. Kopflos, sorglos, schwerlos in dir verlieren. Deck mich zu mit Zärtlichkeiten. with each other the rest of our days like two lovers forever. Be You van Queen. Ja, je komt hem altijd tegen als, als ik een uitzending doe. Ik kan er niks aan doen. Eh, het programma hangt vanavond eh, eigenlijk van verzoekjes aan elkaar. Stille verzoekjes, dat betekent dus eh, gewoon lekker draaien en genieten van de muziek. En als er iets bij verteld moet worden, dan, dan kan dat. to the shapes we now possess. Come share of my breath in our zijn Lake en Palma. Schitterend nummer. Sommige nummers behoeven geen intro, geen verhaal, helemaal niks. Het vertelt zichzelf. de engel zonder woorden. Annie Lennox met Why. Hier luisteren naar Heartbeats. altijd een, een rocketje. <laughs> Gaan we verder met Demi Rice. Nine Crimes. gone away. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. Je luistert naar Eva Cassidy, Fields of Gold. En het programma heet Heartbeats. Gewoon easy listening. En eh, ja, het zijn niet echt love songs. Ze zijn, net zoals ik zeg, heartbeats. En ze zijn ingestuurd door, eh, door luisteraars in de loop der tijd. En eh, ja, ik draai het. En ik hoop dat het allemaal goed overkomt. Daarvoor zeg ik van, ja, geen en Het is gewoon de muziek die het verhaal vertelt. En dat geldt ook voor het volgende nummer. En sorry af en toe voor de vertraging.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 Degene die het aangevraagd heeft, luistert en ik zou zeggen, geniet ervan. My little bird up in the tree, how beautiful you sing. I made up my mind and I'll wait till she comes back to stay. Oh, little bird up in the tree, yes, you sing so tenderly. there that he will come along Thursday. Tell me please, where can she be? You know I need her, can't you see? Oh, little bird up in the tree, please send her home to me to stay. Oh, little bird up in the tree, please send Ja, je kon luisteren naar Andy Tilman, Je weet wel, de Tilman Brothers. De goede oude tijd. Ja. Voor de late inschakelaars, je luistert naar Heartbeats. Zie je Wim's antwoord. Toen ik klein was, was de hemel ergens boven in de lucht. En je kon er enkel komen met een allerlaatste zucht. Iedereen droeg witte lakens en je liep langs gouden straten. Over pleinen met fonteinen, vol met rode limonade. En je vloog door witte wolken en een engel hield je vast. En je kon op water lopen, want het water was van glas. Iedereen was daar gelukkig. Nooit meer honger, nooit meer pijn. Had je hier alleen ellende, daar zou alles anders zijn. Maar ik weet niet meer waar de hemel is. Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven. Toen zag ik de hemel met de ogen van een kind maar die hemel is voorgoed verdwenen. De hemel is verdwenen. Ik werd ouder en geloof, in een andere fantasie. En ik volgde het Zarathustra met een soort van anarchie. En ik vloog over de wolk naar een land hier ver vandaan. Maar ik zag geen gouden poort en ik zag geen fonteinen staan. En ik weet niet meer waar de hemel is. Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven. Soms zie ik de hemel in de ogen van een vrouw. Maar dat duurt meestal maar even. De hemel duurt maar even. hemel duurt maar even If I should ever again crush your mind, I'll Gone van Japan. En deze werd aangevraagd door, eh, door Willem Bruist. Of oh, wacht even, dat ben ik zelf. Een uh, eh, night porter, ik ben het niet meer, helaas. Ja, ik ben niet helaas. Ik word burgerlijk. <laughs> Kijk, mijn moeder toch haar zin, want ik eindelijk dat brave jongetje waar zij zo op had gehoopt. En ja... Ik zie dat er weer nieuwe luisteraars bij zijn gekomen eh, die we hebben ingeschakeld. Ja, Herenveen is ook weer van de partij. En eh, ik ben er blij mee. Allemaal hartstikke welkom. Het volgende nummer wat ik heb klaarstaan komt helemaal uit Landgraaf. Ja, Landgraaf. De Brabant, Limburg. <laughs> Je vertelde maar. Wil nog eens even landgraaf. Pinkpop. ja, maar dat doen we niet. Vanavond geen Pinkpop. En voor de andere luisteraars mocht je weten wat voor nummer er hierna komt. En je hoort het zo meteen. Laat het mij maar weten, want ik denk niet dat je dat weet. Denk ik. ja, ik denk van meer. treurig liedje, sad song. En uh, het is een Amerikaanse zangeres. En dat is het enige wat ik weet. <laughs> en voor de rest, eh, ja, de Romanezen natuurlijk. Tot de klok van 8 uur. Let us talk no more. Let us go to sleep. Let the rain fall on the windowpane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight for this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now, softly in the night, and in my heart of darkness, she has been the only light. I am lost in love, looking at her face Still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. We're divided from the start. For oh, we cannot live together, we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head and the heart. Now the dawn begins, and still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see it's time to let her go. Now hear the heart. Oh, I believe that time.